Kampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse raket van de Artemis 2-maanmissie is gelanceerd. Daarmee zijn er voor het eerst in ruim 50 jaar weer astronauten op weg naar de maan. Hun raket werd even na half 1 Nederlandse tijd gelanceerd vanuit Florida. Aan boord zijn drie Amerikanen en een Canadees die een ronde om de maan gaan vliegen. De missie gaat 10 dagen duren. President Trump heeft opnieuw gezegd dat de oorlog tegen Iran bijna voorbij is... Net als eerder had hij het over een periode van twee tot drie weken. Trump gaf een toespraak vanuit het Witte Huis... waarin hij zei dat Iran de komende weken nog hard geraakt gaat worden. Ook zei hij dat de VS vrijwel alle oorlogsdoelen heeft behaald. Volgens Trump gaat de straat van Hormuz vanzelf weer open als de oorlog voorbij is... en zullen de brandstofprijzen dan snel dalen. De drugs die werden gesmokkeld door de pas ontdekte tunnel tussen Marokko en een Spaanse exclave... waren vooral bedoeld voor Nederland. Dat schrijft de Spaanse krant El País. De hoofdverdachte in de zaak heeft familiebanden met drugscriminelen in Nederland. De drugstunnel liep van Marokko naar Ceuta, een stuk land aan de Middellandse Zee dat bij Spanje hoort. Vanaf daar ging de hars met bootjes naar het Europese vasteland... In de tunnel lagen rails en er waren kleine hijskranen om alle drugs te kunnen vervoeren. De Amerikaanse politie heeft dankzij DNA-onderzoek een onopgeloste moord kunnen toeschrijven aan de seriemoordenaar Ted Bundy. Het gaat om de zaak van een meisje van 17 dat in 1974 werd gedood. Bundy had voor zijn executie in 1989 al toegegeven dat hij haar had vermoord... maar er was nog geen sluitend bewijs. Dankzij nieuwe DNA-technieken is de zaak nu alsnog opgelost. Het weer bewolkt met hier en daar ook wat regen. In het oosten kan het licht vriezen. In de middag is het in het westen droog met af en toe zon.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 Bij bedrijven gingen de lonen meer omhoog dan bij de overheid. Voor het eerst sinds 1972 zijn er mensen op weg naar de maan. Even na half één vannacht werd de raket met vier astronauten gelanceerd vanuit Florida. Oud-advocaat Ines Wesky staat vandaag voor de rechter. Ze werd drie jaar geleden aangehouden omdat ze criminele berichten zou hebben doorgegeven van Ridwan Taghi. Die zit in de extra beveiligde gevangenis in Vught. Het weer, op veel plaatsen bewolkt en regenachtig. In de middag vaker droog en ook wat zon, bij 8 tot 10 graden. Dit is ZFM. And now it's all just a shame, and I guess I was wrong. Uh. Don't wanna think about no. it, don't wanna talk about mm. it. Hmm. I'm just so sick about it. Can't believe it's ending this way. Just so confused about uh. it, feeling the blues about yeah. it. I just can't do now it. Can you tell me is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Uh. Should I? that you were gonna make me cry And now it's breaking my heart to watch you run around Cause I know that you're living a lie this way. Just so confused about it, feeling the blues about it. I just can't do without you. Tell me, is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Oh, should've known better when it came Should've known better that you were gonna make me cry.